Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Leaserijders met een hypo moeten fors meer bijtelling gaan betalen, vinden belangenorganisaties. Ze moeten straks net zoveel betalen als mensen met een benzine- of dieselauto. Nu zijn er nog vijf bijtellingstarieven, maar als dat aan de autolobby en de milieubeweging ligt, worden dat er twee. Een hoog tarief van ongeveer 20% en een laag tarief van 7%. De organisaties willen alle autobelastingen makkelijker maken en sturen hun voorstellen naar staatssecretaris Wiebes. Minister Koenders heeft met president Obama gepraat over Guantanamo Bay. Het ging vooral over het verzoek van Amerika om twee gevangenen op te nemen... die op de militaire basis in Cuba vastzitten. Koenders zei dat het kabinet dat verzoek nog in beraad heeft... en het erg gevoelig ligt in Nederland. De minister was in het Witte Huis vanwege het bezoek van koning Willem-Alexander... en koningin Maxima. Het koninklijk paar was een half uur bij Obama. In Jemen worden drie Amerikanen vastgehouden door Houthi-rebellen. Van de gegijzelden hebben er twee een jemenitische achtergrond... en één is van Somalische afkomst. Hij zat al vast voordat de rebellen vorig jaar de hoofdstad innamen. De man werd gevangen gezet omdat hij banden zou hebben met Al-Qaeda. Waarom de andere twee Amerikanen worden gegijzeld is nog niet bekend. Het begrotingstekort en de staatsschuld vallen dit jaar lager uit dan verwacht. Het tekort komt niet uit op 2,2 procent, maar op 2,1 procent verwacht het kabinet. Dat komt onder meer door de economische groei, waardoor meer belasting binnenkomt. En verder wordt er minder uitgegeven aan zorg en uitkeringen. In Zuid-Afrika is een Amerikaanse toeriste door een leeuw gedood. Ze maakte met haar partner een autoritje door een wildpark... maar ze hadden de ramen van de auto opengelaten. Daardoor kon de leeuw naar binnen springen. Medewerkers probeerden de toeristen nog te redden, maar dat lukte niet. Haar partner raakte zwaar gewond. Dan nog het weer. Het blijft vrijwel overal droog.